Het Centraal Bureau voor de Statistiek spreekt met nadruk van een licht herstel. Positief is het aantrekken van de exports. Consumenten zijn nog wel voorzichtig en durven geen grote uitgaven te doen. En ook de investeringen vielen terug. Deze week zijn minder mensen aan de Mexicaanse griep overleden dan vorige week, dat meldt het RIVM. Ook zijn minder patiënten opgenomen op de IC. Wel hebben zich meer mensen met griepverschijnselen gemeld bij de huisarts en zijn iets meer grieppatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Er waren vijf nieuwe sterfgevallen, waardoor in Nederland nu 22 mensen met de Mexicaanse griep overleden zijn. De bereidheid bij Nederlanders om zich te laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep lijkt groot. Het Nederlands Genootschap van Huisartsen verwacht dat 80% van de mensen die een oproep krijgen zich zal laten inenten. De Partij voor de Vrijheid is kwaad dat de lettercombinatie PVV niet mag voorkomen op kentekenplaten van personenauto's. Volgens het ministerie heeft het verbod niets te maken met een afkeur van de PVV. Ook combinaties van andere partijen zijn niet toegestaan en ook bijvoorbeeld GVD en PSV mogen niet. Verkeer en Waterstaat erkent dat er wel bedrijfsauto's rondrijden met de letters VVD. Achteraf had die combinatie beter ook niet kunnen worden toegelaten, vindt het ministerie. In Noorwegen is opnieuw een werk van kunstenaar Edvard Munch gestolen. Vijf jaar geleden verdwenen zijn wereldberoemde schilderijen De Schreeuw en Madonna uit het Munch Museum in Oslo. Die werden twee jaar later teruggevonden. Nu is de lito de geschiedenis gestolen uit een kunstgalerie in de Noorse hoofdstad. Het werk heeft een geschatte waarde van 240.000 euro. Het weer nog bewolkt en vooral in het westen en noorden regen.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 Now meaning. You give me the words and I'll say them like I mean it. Cause you got my heart in headlock. You stopped the blood, made my head soft. You got my heart in headlock. You stopped the blood, made my head soft.